uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaan meer wapens naar Oekraïne. Dat hebben de leiders van de 30 NAVO-landen met elkaar afgesproken. Maar militairen naar Oekraïne sturen, dat gaat te ver. En er gaan ook geen straaljagers boven Oekraïne vliegen om het luchtruim te beschermen. Een no-fly zone is dat. Voor Nederland zat premier Rutte bij het overleg. We moeten er ook voor zorgen dat we dit hele deel van de wereld veilig houden. Dat zou een enorme escalatie zijn en potentieel zodat een derde wereldoorlog kunnen uitlokken. Dus we zijn tegen de no-fly zone. Eh, maar we hebben wel afgesproken met elkaar dat wij doorgaan met de sancties. Dat we zeker ook doorgaan met het leveren van militaire spullen. En dat gebeurt nog steeds op grote schaal vanuit veel Europese landen. Eh, en dat is van groot belang voor de, het weerstandsvermogen van uh, Volodymyr Zelensky en zijn mensen. Denk goed na voordat je Oekraïense vluchtelingen in huis neemt. Met die waarschuwing komen organisaties die met gevoelige informatie werken, zoals Schiphol en Defensie. De vluchtelingen kunnen bijvoorbeeld meeluisteren met belangrijke telefoongesprekken of een defensiepas pakken waarmee je toegang krijgt tot een kazerne. De AVD zegt dat werknemers verplicht zijn om de opvang van vluchtelingen te melden. Het Limburgse Gobbevorst heeft de politie een einde gemaakt aan een wekenlange ketchup-terreur. Meerdere auto's, huizen en verkeersborden werden besmeurd met de zoete rode tomatensaus. Gisteren was het weer raak. De ketchupjongeren kregen diezelfde middag nog een emmer sop om de boel weer schoon te maken. Een paar van hen zijn doorverwezen naar bureau Halt. En de basisbeurs komt terug en nu weten we ook hoeveel je dan waarschijnlijk per maand krijgt. Woon je op kamers, dan wordt het 255 euro in de maand. Zit je thuis bij je ouders, dan krijg je 91 euro, is het plan van het kabinet. Omdat het pas vanaf studiejaar 2023-2024 ingaat... pissen de meeste studenten van nu naast de pot. Toch vroegen we studenten wat ze van de bedragen vinden. Ja, het zou wel een extraatje zijn, dus eh, ik zou er wel blij mee zijn. Ik bedoel, alle kleine beetje helpen. Het is een begin, maar eh, mijn huur is al eh, duurder, dus eh, het, zal niet voldoende zijn en je zal nog steeds met eh, schulden opgescheept zitten. Volgende maand praat de Tweede Kamer over de basisbeurs. Het weer volop zon op veel plekken, een graad of 19 vanmiddag. Alleen langs de kust blijft het wat koeler. Morgen begint de dag koud en op sommige plekken ook grijs. Later opnieuw overal zon en dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 35 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Rudolf Arendsveen bijna een kwartier.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 And say, we're standing in line for the answer to the question What makes this smile? Oh, don't let them change your soul. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the little with a ton.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 Premier Rutte verwacht niet dat de EU nieuwe sancties tegen Rusland zal instellen. Voor het begin van de EU-top zei hij dat er al zoveel strafmaatregelen zijn genomen... dat het lastig wordt om nog verder te gaan. De WOZ-waarde van huurhuizen mag van het kabinet vanaf 1 mei minder meetellen bij het vaststellen van de huurprijs. In gebieden met grote woningnood stijgt de WOZ-waarde zo snel dat de huren onbetaalbaar dreigen te worden. De Belastingdienst is over drie jaar klaar voor grote veranderingen in de regels. De computersystemen zijn dan gemoderniseerd, zegt staatssecretaris Van Rij... waardoor aanpassingen beter door te voeren zijn.